Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de fatale cafébrand in Zwitserland zijn nog eens 16 doden geïdentificeerd. In totaal is nu van 24 van de ongeveer 40 slachtoffers de identiteit vastgesteld. Hun lichamen zijn inmiddels allemaal overgedragen aan families. Onder de nieuw geïdentificeerde slachtoffers zijn onder meer 10 Zwitsers, twee Italianen en een Fransman. Het jongste slachtoffer was 14 jaar oud. Het identificeren van de overleden slachtoffers duurt langer... omdat sommige mensen volledig verbrand zijn. Bij de Zwitserse cafébrand raakten 119 mensen gewond. Van de meeste is de toestand nog altijd kritiek. Op Schiphol zijn vandaag ruim 400 vluchten geschrapt vanwege het winterse weer. Dat aantal kan nog verder oplopen. Er zijn minder banen beschikbaar om op te stijgen. Ook moeten vliegtuigen voor vertrek eerst ijsvrij worden gemaakt. Reizigers moeten ook rekening houden met drukte en lange rijen voor balies... waar ze bijvoorbeeld hun vlucht kunnen laten omboeken. Schiphol hoopt dat het vliegverkeer in de middag weer wat kan toenemen... als het weer dan wat verbetert. Voor morgen is een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd... vanwege de situatie in Venezuela. De aanvraag kwam van Colombia met steun van Rusland en China... Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties liet gisteren al weten dat hij zeer verontrust is door de situatie in Venezuela... die volgens hem mogelijk zorgwekkende gevolgen voor de regio kan hebben. In Beneden Leeuwen in Gelderland is na een klopjacht een man opgepakt... die gistermiddag een vrouw zou hebben mishandeld en bedreigd. Hij sloeg daarna op de vlucht en omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had... zette de politie een grote zoekactie op touw. Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De man werd rond middernacht opgepakt. Hij bleek uiteindelijk geen vuurwapen bij zich te hebben. Het weer, winterse buien, soms met veel sneeuw. Aan de kust een mix van regen en sneeuw en ook wat zon. Het is 0 tot 4 graden en het kan de hele dag glad blijven.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. We openen met eh, een Amerikaanse gitarist. Die speelt een beetje in de stijl van Wes Montgomery. Eh, Tom Rotella is een studiomuzikant. Maakt veel filmmuziek eh, in de West Coast van Amerika. met op trompet hier Jeremy Pelt. Een van de toonaangevende trompetisten van dit moment. Met het nummertje Benny Thanks van Tom Rotella zelf op gitaar. Ja, Tom Rotella was dat op gitaar. En dan en Ernie Watts op tenorsax en Jeremy Pelt op eh, trompet... met het nummertje Benny Thanks. Ja, dan is het eigenlijk de hoogste tijd voor iets Nederlands weer. En ook nog iets Nederlandstalig. We hebben een zangeres, eh, Britta Maria heet zij. En eh, zij zingt veel Franse chansons, maar ook Nederlands. En het leuke van haar uh, uh, cd'tje was, de, getiteld is De Omweg... is een nummer Aardige Mensen, geschreven door Jan Boerstoel... Eh, op de piano eh, Martin Fonsen, bekend uit de jazz... en Teus Nobel, die hoor je op de trompet. Aardige mensen, je kent ze van films en uit boeken. Altijd begaan met wat groeit en wat bloeit en bestaat daar zelfs niet echt naar te zoeken. Kent doorgaans wel een paar mensen op wie zoiets slaat. Vol bereid om de wereld haar zorgen te delen. Maar er is iets dat ook hen altijd parten zal spelen. Aardige mensen gaan dood, te vroeg of verwacht of ontijdig. Vervelend, verdrietig, maar zeker niet strijden. God of het hoopvolle iets. Hoe verdient zwarte niets, zelfs voor aardige mensen. Aardige mensen zijn dikwijls ook goed voor ideeën. Willen het beste voor jou en voor de maatschappij dachten vaak amper aan lintjes, applaus en trofeeën. Jammer genoeg zijn ze meestal niet van de partij. Ook al omdat zij stemmen maar zelden verheffen. Maar ook voor hem geldt wat iedereen dient te beseffen. Ook aardige mensen gaan dood, daar hoef je niet slecht als op dood goede mensen. Amerikaanse klanken. We gaan eh, naar een pianist die we niet zoveel meer horen. Bud Powell. Maar het is wel een van mijn favoriete pianisten. Zijn stijl herken je ook uit duizenden. Eh, het nummer wat ik gekozen heb komt van een single uit die tijd. Ik praat over mei 1950. En die single was getiteld, net zoals dit nummer, Un Poco Loco waarin we Bud Powell horen op piano... Curly Russell op eh, bas en Max Roach op drums. Luistert u naar Un Poco Loco. Ja, dat was Bud Powell met Un Poco Loco. Edward, wat heb jij klaarstaan? Ian Cleaver, die heb ik eh, gezien in december in uh, Haarlem. Eh, hij is eh, zoon van Nederlandse moeder, volgens mij een Britse vader. Woonachtig in eh, New York, actief daar al meerdere jaren. En hij nam een album op, Yarn heet dat, vorig jaar... met Amerikaanse muzikanten. Hij had daarvan één meegenomen, de drummer Willy Bowman... in, in Haarlem op het, in de pletterij tijdens het concert. Met daarnaast had hij Nederlandse artiesten... Nederlandse muzikanten bij die tour. We gaan luisteren naar nummertje Mitch, dat is... Eh, in Schotland een soort van eh, muggetjes, steekvlieg. Ehm, daarna, dat is eh, de titel van het nummertje van het album Yarn dus... met de trompetist Ian Cleaver. Ian Cleaver was dat, met het nummertje Mitch. Ja, en het volgende nummer heb ik eh, klaargezet. En dat is van eh, Bella Fleck, Edmar, Edmar eh, Castanada en Antonio Sanchez. Ik kwam ze dit jaar tegen op North Jazz. En dat was een verrassing voor mij. Ik kwam die zaal binnenlopen. Ze waren al begonnen. En het klonk geweldig. Het, Bella Fleck speelt banjo. Edmar Castanada speelt ehm, harp. En de combinatie was, was geweldig. Gaat u luisteren naar een eh, nummer van, eh, van hun cd. En dat nummer heet Archipelago. dat was de bijzondere combinatie van een banjo met een harp. Bella Fleck en Edmar Castaneda. Oké? Ja. Eh, iedereen kent Christian McBride als natuurlijk als een bassist. Maar de beste man heeft ook een big band. En eh, afgelopen jaar is er een eh, LP of ook een CD van hem uitgekomen. Weer oud, Further Edo daar staat prachtige muziek op. Eh, het is een big band met allerlei solisten. Onder andere Samara Joy, Jeffrey Osborne, Diana Reeves. En ook José James. En dat nummer heb ik uitgekozen om te laten horen. En het, het is een heel bekend nummer. Ik denk dat iedere jazzliefhebber het kent. Moaning. Everybody said everybody knows I'm moaning Everybody knows. Every, everybody, every, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Yes, I spend plenty of days and nights alone in my grief, and I pray really and truly pray that somebody will come and bring me relief. Everybody. Know that everybody say that everybody, everybody, everybody, everybody, everybody knows I'm. Everybody knows I'm moaning. Cause of all the trouble I seen, life's a losing gamble to me. Cares and woes that got me moaning. Every evening find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Lord, I spend days and nights alone in my grief. Yes, but I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning find me moaning, cause of all the trouble I seen. Life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. everybody, everybody, everybody, everybody. in the in the morning, in the evening. Everybody knows I'm moaning. Everybody, everybody, everybody, everybody body. Lord, I've spent plenty of days and nights alone, and alone, and alone, and alone, and alone, and alone in my grief. But I pray somebody really and truly will come and bring me relief. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, everybody knows. Every, everybody night and also morning. I sing. Life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. it everybody. dat was Alko's keuze. Monin van de Christian McBride Big Band. Eh, we gaan naar een piano virtuoos. Monty Alexander. Ik volg hem op eh, Facebook. En ongelooflijk, hij is in de 80 en nog super actief in, eh, als uitvoerend artiest. Hij trekt van jazzclub naar jazzclub. Niet alleen in de States, ook regelmatig hier in Europa. Ik heb hier een opname klaarstaan uit, eh, van 10 juni 1976... opgenomen uit het Montreux Jazz Festival. Een van de bekendste jazzfestivals van Europa. En daar horen we Monty natuurlijk op piano... begeleid door John Clayton op bas en Jeff Hamilton op drums. Het is een van zijn bekende tunes die hij bijna in alle concerten speelt... Battle Hymn of the Republic. Monty Alexander was dat. Um, keren we terug bij die Christian McBride, de bassist met zijn big band. Want ik vond dat zelf wel een van de beste albums, leukste albums van afgelopen jaar. Without Further Ado, volume 1. Dus er komt ook nog een volume 2. Ehm, en Sting is goed bevriend met die Christian McBride, Sting van The Police. En een nummer van The Police staat dan ook op dit album. En dat nummer heet Murder by Numbers. En daar gaan we nu naar luisteren. once that you decided on a killing, first you make a stone of your heart. And if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. But there really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it voice, an awful lot of men. taste for this experience. And you're flush with your very first success. And you must try a twosome or a threesome. And you'll find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to. It's a habit forming need for more and more can bump up every member of your family. Murder by Numbers, eh, Sting en Christian McBride Big Band. Ja, en nu we toch in de big band zitten... heb ik er ook nog eentje klaarstaan staan eh, van een big band. En wel de big band van Ted Jones en Mel Lewis. Het nummer heet Don't Get Ses Sessie. Pardon. We hebben een klein eh, technisch probleempje. Hij pakt hem niet. Hij pakt hem niet. We gaan een eh, ander nummer uitzoeken. ja, technisch probleempje opgelost. We gaan gewoon een ander nummer draaien. Auko? Ja, ik heb eh, klaargezet eh, Gordon Goodwin, een eh, orkestleider, arrangeur... is op 70-jarige leeftijd overleden, 8 december onlangs. Heel veel filmmuziek gemaakt, heel veel optredens gedaan... met bekende jazzartiesten. En ik heb gekozen voor het nummertje Sing, Sang, Sung. Gordon Goodwin, Big Fat Band. Ja, een van de beste big bands die ik ken. Ja, uh, we zijn al toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending. De eerste uitzending van het nieuwe jaar. Die we met z'n vier hebben gedaan. Peter kon er helaas niet bij zijn. Dus mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Edward deed mee. En eh, Jaap. En Auko natuurlijk. En het eh, laatste nummer is voor Jaap. Ja, en ik heb daarvoor gekozen Stacey Kent. Hele fijne zangeres. Eh, ze wordt begeleid door Jim Tomlinson op tenor... Colin Oxley op gitaar, John Pierce op piano... Andrew Kleindert op bas en Jeff Hamilton op drums. Een opname uit 2004 van de CD Collection They All Laughed. En tot de volgende keer. The odds were a to one against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm has turned. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you. Said I was reaching for the moon. Oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton and gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie, he kept the lovers busy.